van de zomer op de playa in de zon zat te bakken. Met een kater van de Cuba Libre en rode wijn. Dacht ik, jongen, je moet je leven wat anders aan gaan pakken. Want er moet toch meer van dit bestaan te maken zijn. En ik kwam daar zwetend en wel tot het besef dat ik het voortaan anders doe met een beetje lef. Want ik sta liever op de ski, tot mijn knie. In de sneeuw, dat is nog beter dan dat warme strand op de berg als een vel, Ja, op de piste gaan we heel voorzichtig als een krant naar beneden, naar het café. Daar staan de biertjes al te lachen, dat is interessant. Geen blauwe zee, maar thee. Ja, ik wil jou op die bergen uit je bol zien gaan met af. als we op die lange latten staan. Wat weet ook niet, de apres-ski wordt een feestje samen met de